Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een vliegtuig van de KLM dat onderweg was naar Canada... is teruggekeerd naar Schiphol omdat een passagier zich agressief gedroeg. Het toestel was al twee uur onderweg en vloog in de buurt van IJsland. Wat de man precies deed is onduidelijk... maar de situatie was zo ernstig dat hij moest worden overmeesterd. Hij is uiteindelijk door KLM-personeel in de boeien geslagen... en bij aankomst op Schiphol overgedragen aan de marechaussee. Op de Duitse snelweg, vlak over de grens bij Arnhem... zijn bij een ernstig auto-ongeluk vier Nederlanders om het leven gekomen. Er waren drie auto's bij betrokken, allemaal Porsches met een Nederlands kenteken. Vanochtend verloor de bestuurder van een van de auto's de macht over het stuur... en kwam in de vangrail terecht. De bestuurder van de tweede auto stapte uit om te helpen... maar werd geraakt door de derde auto. De Libische kustwacht heeft dit weekend met waarschuwingsschoten... een hulpactie van SOS Mediterranee tegengehouden. De Franse hulporganisatie wilde migranten van een rubberboot in een reddingsschip helpen... toen leden van de kustwacht dreigden met wapens en in de lucht schoten. Onder die druk voer het reddingsschip weg. De ongeveer 80 migranten zijn daarna door de kustwacht terug naar Libië gebracht. Sinds 2016 traint en financiert de Europese Unie de Libische kustwacht... om illegale migratie vanuit Noord-Afrika naar Europa tegen te gaan. De Spaanse autoriteiten roepen ramptoeristen op weg te blijven bij de bosbranden in het oosten van het land. Volgens de brandweer brengen ze zichzelf in gevaar en belemmeren ze de bluswerkzaamheden. In de regio Valencia zijn ruim 500 brandweerlieden bezig om een grote bosbrand te bestrijden. De regionale autoriteiten zeggen dat er in de buurt van de branden 14 wielrenners zijn gezien die het vuur van dichtbij wilden bekijken. Het weer vanavond wordt het in het hele land droog. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Morgen wat zon, maar ook winterse buien bij een graad of 7 a 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Bij Amsterdam rijdt het verkeer langzaam op de A10 Zuid richting Den Haag.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 God, I wish I never met you. Uh, I keep forgetting to forget you. And from the start, I should've known your bad news. Uh, I keep forgetting to forget you ZFM. I'm caught up in the middle, jumping through the riddle.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 Uh, Cause everybody or related. It's drunk and elevated. It's gonna stop where I'm supposed to be. It's ten past eleven. I'm halfway up to heaven, but I'm stuck in reality. Life's kinda funny, not in it for the money, but I know that I've got to pay. Love's gonna get you, but signal flow. We're speaking all in code to get to the place we know. are running down my back. I'm wearing leather black, falling. Everybody's making trouble. Someone's burst their bubble, but we'll be getting by.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 want ik vind altijd wel een goede. Al moet ik heel de wereld af op voeten. In je favoriet doe die die nog naar je raakt. Oh, ik kom naar huis, ik ga het vast en ik ga. Ah, ah, ah, to me about nice flow, hot like nitro.